Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is opnieuw een winkel geplunderd in Amsterdam. Drie mannen met capuchontruien renden vanochtend de Apple Store op het Leidseplein binnen. En volgens de lokale omroep AT5 zouden ze er met zo'n tien telefoons vandoor zijn gegaan. En de drie dreigden met geweld. Vorige week werden een JD Sports en een winkel van Lacoste in Amsterdam op een vergelijkbare manier geplunderd. Vier mariniers krijgen morgen een kruis van verdiensten uit handen van minister Beideveld. Die onderscheiding wordt gegeven aan mensen die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden. De duikers voerden in 2011 een geheime operatie uit voor de kust van Somalië. Ze saboteerden piratenschepen om te voorkomen dat die bij kapingen werden ingezet. Drie leidinggevende mariniers ontvangen een ereteken voor verdiensten in zilver. De politie in Polen heeft twee mannen opgepakt op verdenking van het beramen van een bomaanslag op moslims. De twee zouden horen bij een groep die islamitische mensen in Polen wilde intimideren en aanvallen. De verdachten wilden het voorbeeld volgen van onder meer de terrorist Andris Breivik, zegt de politie. In een huis in Warschau werden vuurwapens en chemicaliën gevonden. Die kunnen worden gebruikt bij het maken van explosieven. Ook lagen er 170 boeken over de productie van bommen en mobieltjes waarmee ze versleuteld konden communiceren. En Catalanen hebben in Noordoost-Spanje opnieuw een grote snelweg geblokkeerd. De demonstranten voor onafhankelijkheid hebben barricades van boomtakken in brand gestoken op een snelweg bij Girona. Er zijn lange files ontstaan. De actievoerders willen dat hun leiders worden vrijgelaten. afgelopen dagen blokkeerden ze al de grensovergang tussen Spanje en Frankrijk. Toen arresteerde de politie 18 demonstranten. Het weer. Vanmiddag nemen de buien af. Het is een graad of 8.